van met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 41 uit Koudekerk aan de Rijn aangehouden... in verband met de vermissing van een 13-jarig meisje. Het meisje uit Spijkenisse werd sinds vorige week vermist... maar werd teruggevonden in Koudekerk toen ze in de bus naar Rotterdam zat. Ze was in goede gezondheid. Het meisje verdween toen ze met haar ouders op vakantie was... in een bungalowpark op de Veluwe. De politie zei vanochtend, nog voor ze was teruggevonden... dat ze vermoedelijk op eigen initiatief is weggelopen. De rol van de 41-jarige man wordt nog onderzocht. De Surinaamse president Bouterse wil meewerken aan waarheidsvinding ten aanzien van de decembermoorden van 1982. Hij schrijft dat in een brief aan een van de nabestaanden. Die riep hem daar vorige week toe op. Bouterse schrijft in zijn brief dat hij bereid is door waarheidsvinding de zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname om te slaan. Ons land heeft daar recht op, zegt hij. Onduidelijk is nog hoe die waarheidsvinding er precies uit moet zien. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse in Fort Zeelandia om het leven gebracht. De politie van Istanbul is in hoogste staat van paraatheid... na aanwijzingen dat terroristen het hebben gemunt op de metro. Volgens Turkse media heeft de gouverneur van Istanbul vanmorgen gezegd... dat er een serieuze terreurdreiging is. Ook zou de politie uitkijken naar vijf verdachte auto's vol met explosieven. Autoriteiten hebben nog niets officieel bevestigd. Journalisten zouden de berichten hebben onderschept... door de walkie-talkies van de politie af te luisteren. In Arnhem en Hoevelaken zijn hulpdiensten gisteren voor niets uitgerukt... omdat een man valse, meldingen had gedaan via 112. In Arnhem gingen ze naar een huis waar een vrouw van de trap zou zijn gevallen... maar op het genoemde adres was niemand thuis. Even later meldde hij een brand in een huis in Hoevelaken. Ook dat bleek niet te kloppen. De meldingen waren gedaan door een 45-jarige Amsterdammer. Hij is aangehouden. Het weer, buit, buien trekken over het land met een stevige zuidwestenwind en vooral in het noorden soms onweer. Af en toe breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden en Gooimeer staat 2 kilometer file.